Mark met het NOS Journaal. In Den Haag hebben minister De Jager en de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie een nader akkoord bereikt over de begroting. Details zijn nog niet bekend. Partijen laten alleen weten dat ze trots zijn. Volgens de jager kan elke partij wel iets van zichzelf terugvinden in het akkoord dat vandaag voor doorrekening naar het Centraal Planbureau wordt gestuurd. Het akkoord bevat voor 12 miljard euro aan bezuinigingen en lastenverzwaringen. Daarmee moet volgend jaar het begrotingstekort worden beperkt tot 3 procent. CDA-lijsttrekkerskandidaat Bleker noemt de kritiek op hem van partijprominent Herman Wijfels onder de gordel. Wijfels zei gisteren dat Bleker niet de nieuwe leider van het CDA moet worden, maar zijn toekomst vooral bij zijn ponies heeft. In het programma Knevel en Van de Brink zei Bleker dat Wijfels na de vorming van de gedoogcoalitie Maxime Verhagen een dolkstoot in de rug heeft gegeven. Volgens Bleker is hij nu kennelijk zelf aan de beurt. Een concert van de Turkse zanger Arif Sag in Nederland is afgelopen weekend niet doorgegaan omdat de zanger beledigd is teruggekeerd naar Turkije, schrijven Turkse kranten. Zanger werd op Schiphol zo lang ondervraagd dat hij woedend het eerste vliegtuig naar Istanbul pakte. Arif Sag zou een concert geven in het kader van de viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Verenigde Staten en Pakistan zijn dicht bij een akkoord over het heropenen van de belangrijke aanvoerroutes naar Afghanistan, meldt het Britse persbureau Reuters op gezag van een hoge Amerikaanse ambtenaar. In november werden bij een Amerikaanse luchtaanval 24 Pakistanse militairen gedood. Volgens de VS was er sprake van een vergissing. Islamabad sloot als vergelding de aanvoerroutes. Het weer, veel buien, in het zuidwesten ook af en toe zon bij een graad of 11.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 about the penny Annie. This mechanic so uncanny. X-Men, X-Men, your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands. No, I can bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please.